11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Plasterk noemt de bedreiging van de burgemeester van Amstelveen afschuwelijk. Burgemeester van het Veld is met de dood bedreigd... naar aanleiding van de komst van vluchtelingen naar haar gemeente. Ze kreeg vorige week een persoonlijke dreigbrief. De afzender is anoniem. Plasterk vindt dat iedereen vooral zijn mening moet blijven uiten. Dat mag van hem heel nadrukkelijk, maar je blijft met je tengels van mensen af, zei de minister. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in Parijs een van de cafés bezocht die in november werden getroffen door de terreuraanslagen. Het koningspaar is in Frankrijk op staatsbezoek. Willem-Alexander en Maxima spraken met de eigenaar van Le Carillon, een medewerker, buurtbewoners en hulpverleners die aanwezig waren tijdens of vlak na de aanslag. Gisteren stond Willem-Alexander ook al stil bij de aanslagen tijdens het staatsbanket in het Elysée. Twee voormalig handelaren van de Rabobank moeten de gevangenis in. De twee zijn in New York schuldig bevonden aan gerommel met de Libor-rente. De rente die banken bij onderlinge transacties berekenen. De handelaren spanden met collega's samen om het rentetarief vast te zetten. De twee Rabo-handelaren kregen straffen van twee en één jaar opgelegd. Het leger van Zuid-Soedan heeft tijdens de burgeroorlog gruwelijke misdaden gepleegd tegen de burgers van een stam. Volgens de Verenigde Naties zijn talloze mensen opgehangen, vrouwen massaal verkracht en zijn inwoners van veroverde dorpen levend begraven of met machetes in stukken gehakt. Door de burgeroorlog in Zuid-Soedan zijn volgens de VN zeker 50.000 mensen omgekomen. Nog eens 2,2 miljoen mensen zijn op de vlucht en de VN verwacht dat er binnen een paar maanden een hongersnood komt. Het weer in het noorden en midden bewolkt en plaatselijk mistig. Die mist verdwijnt geleidelijk en dan breekt de zon steeds meer door. Vanmiddag wordt het een graad of 9. Ook het weekend wordt vrij zonnig bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Player was dat met eh, Baby Comeback. En eh, Henny is ook weer eh, terug op zijn plek. Hij, is ook weer, hij luisterde gewoon naar de titel van dit nummer, Henny, toch? Mooi. <laughs> ja. Heel mooi. Ja, Willem van Hanegem, geboren 20 februari 1944 in Breskens. Voormalig profvoetballer, trainer en coach. Hij behoorde tot de beste topvoetballers die Nederland gekend heeft. Hij won met Feyenoord in 1970 de wereldbeker voor clubteams en de Europa Cup 1... Vier jaar later won hij met Club uit Rotterdam de UEFA Cup en zijn bijnaam is De Kromme. Maar hij heeft kennelijk moeite met afspraken te houden, want hij zou vandaag hier zijn in de uitzending. Hij is niet gekomen, dat vinden we natuurlijk verschrikkelijk jammer. Maar dan gaan wij toch gewoon even over voetbal praten, Charles. Nou, voor zover ik daar verstand van heb, niet. Maar nou eh, ja. ik kijk wel een eh, leuke wedstrijden. Kijk ik wel natuurlijk. Kijk, het dilemma eh, bij Ajax staat het hele complete middenveld... en Mitchell Dijks het komend weekend op scherp. Ook voor PSV'er eh, Davy Prupper zal een gele kaart fatale gevolgen hebben... voor de topper PSV Ajax van volgende week. Hoe komen we ongeschonden het weekend door, vragen ze zich af. Over de psychologie van het fenomeen op scherp staan. Wat denk jij? Is dat uh, competitievervalsing? Is dat beïnvloeding? Wat, hoe moet je dat noemen? Ja, ik, denk, eh, ja, beïnvloeding. Ja. Ja ik, ik, vind het zo wisselend bij Ajax. Eh, soms zijn er periodes, dan gaan ze ze speer... en dan, zijn er, dan volgt er weer een periode... dan, dan, zakt het een plumpunning in elkaar. Ja. PSV eh, Heerenveen, Ajax nek zondag. Het zijn beide wedstrijden die beladen zullen zijn. Dat is duidelijk. Ja. En één ding staat vast. Als Ajax een doelpunt maakt, dan gaan ze gewoon eh, op zeker spelen. Ja. Dus het zal weer niet mooi worden. Wat, wat vond je trouwens gisteren van, van die uh, bestraffing van eh, Memphis Papai? Ja. Ja. Was het een penalty, moet je je afvragen? Ja, dat, dat wou ik... Eh, dat, nou, de is telepathie. Je, je, leest mijn volgende vraag al voor ik hem gesteld heb. maar goed. <laughs> Ja. Beïnvloedt ook zo'n wedstrijd natuurlijk. Ja, maar je hebt, er, je hebt hem even goed uitgekeken, die wedstrijd. Want ik hoorde je net al eh, in het commentaar met, eh, in het vorige uur van... Eh, nou, ik vond het eigenlijk niet, niet, niet, niet, niet te pruim allemaal. Nee. Waar, ik wel van genoten heb, is van Borussia Dortmund. Oké. Ik denk dat die de Europa League gaan winnen. Ze declasseerden gisteren tot een Hotspur. En dat was toch vooraf een van de mooiste affiches... in de achtste finale van de Europa League. Ongelooflijk, zoals die lui spelen. Ja. Die Marco Roos, Twee doelpunten gisteren. Nou, ik vond hem fantastisch. Heb jij die wedstrijd gezien? Ik heb die wedstrijd niet gezien, nee. nee, nee. Even misschien toch wel leuk de andere uitslagen uit de Europa League. Mm -hmm. Schachter Antel Anderlecht 3-1. Basel Sevilla 0-0. Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur 3-0, zoals net gezegd. Venabatje tegen Braga 1-0. En van de andere wedstrijden hadden wij nog geen uitslagen. En dan ga ik toch nog even naar de amateurs van VVSB. Want die gaan op zondag 24 april toch naar de Kuip. Op uitnodiging van de KNVB is de stuntploeg uit Noordwekenhout present bij de finale om de KNVB-beker. Voor de amateurvoetballers van trainer Wilfred van Leeuwen... wordt een plek ingeruimd op de tribune. De prestatie van VVSB in het toernooi om de KNVB-beker is zo bijzonder... dat we vinden dat de ploeg niet kan ontbreken bij de finale. Al dus Jan-Dirk van der Zede, directeur amateurvoetbal bij de Voetbalbond... Als tweede amateurclub ooit bereikte VVSB de halve finales van de beker. En daarin was Utrecht met 3-0 te sterk. Dit bekersprookje is pure reclame voor het amateurvoetbal, zegt Van der Zee. Eigenlijk had VVSD, VVSB op de dag van de bekerfinale in de topklasse moeten aantreden tegen TEC. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijke wedstrijd, want dat zijn beide ploegen die nog bij de eerste zeven kunnen komen in de topklasse. De KNVB heeft die wedstrijd nu naar een dag eerder gehaald... zodat de ploeg aanwezig kan zijn bij de eindstrijd tussen Utrecht en Feyenoord. De amateurs worden voor deze speciale gelegenheid vervoerd... in de spelersbus van het Nederlands elftal. En dat vond ik toch wel erg leuk nieuws. Jij niet? Zeker weten. We gaan eh, zo langzamerhand ons opmaken voor het Engels voetbal. Maar we gaan eerst nog even een lekker muziekje draaien. Wat heb je? Ik heb iets eh, van de Bee Gees, Staying Alive. much alive here in the studio of Radio Zandvoort. And uh, eh, on the phone we got someone who is also very much alive. <laughs> Brian? Brian Toey, good morning. Good morning, Zandvoort. How are you all? Well, we have a very bad taste in our mouth because we oh. saw yesterday night Manchester United. Or did we see something else? I don't know. Terrible. Um, do you know what it was, Henny? It was a second-class game in a second-class competition. <laughs> een tweede klas wedstrijd in een tweede klas competitie. Explain. I, I, well, the standard of the game was terrible, you know. Um, Manchester United created absolutely nothing. Liverpool a little bit better. I, I, I think the, the best part of it was the, was the chanting and the singing from the from the, the, public. The crowd. yeah. trying to create something. Yeah. But uh, to watch, it, it, was terrible. A penalty first, okay, you know, penalties, penalty, and, and then an easy second goal. Manchester United, um, yeah, where where are they going? Um, I, I, must say, the, the, who impresses me a lot in Manchester United is Daley Blind. Yeah. You know, he's there. He's there all season. He plays every position, and he's making an effort. But for the rest of the players, incredible. Um, ehm, this one, one second, Brian. Brian vertelt dus dat, uh, dat hij vindt dat het een tweede klas uh, divisie antwoorden is. Dat het heel slecht voetbal is. De penalty, was it a penalty? That's what I mean, you know. It's sort of, you, you can question things like that. It's, the referee makes a decision and, yeah, you know, everyone complains. And I suppose it was Henny, but it, it, it was close, you know. Yeah, but is it, is it a card then? Um, well, that's that's up to the referee. It's like the referee's position, especially this year. they they they just yeah, it, it's different every time. There's no sequence that the the, the, the um, you know keeps some sort of normality. It's it's so different in, in the Premiership, and it's been very questionable. Um, games have changed because of wrong decisions, you know. Mm-hmm. And but look, a referee's job is difficult. Henny, you've been doing it. It's it, it's something that you do at the moment Ja. Uh, you can't win. You know? Het is moeilijk voor een scheidsrechter, want het zijn momenten waarop je moet beslissen. Maar of het een penalty was, dat betwijfelt Brian ook. En de kaart absoluut natuurlijk ook. Maar scheidsrechters beïnvloeden nou eenmaal wedstrijden. Dat is een duidelijk feit. Why is the level in England so low? Waarom is het niveau in Engeland zo laag? Ja, yeah, um, is it low? I mean, we've had good games as well, Henny, and, and some good sides, you know. Okay, you can start to say Chelsea are out now. uh, Arsenal are out of the European, um, sorry, the, the Euro uh, Championship. Uh, Manchester City are still in. Interesting enough. But then some of the games are, you know, they're quite watchable. It's exciting. Um, yeah, the level. Look at the look at the level of, of Spain, for example. You you have you have three top teams. Yeah. And but what is it from the rest of the teams? You know, um, Germany, France. You have one team in France. They're winning everything. No one else is winning anything in France. Germany, Bern, Munich, uh, another few clubs, Holland, Ajax, PSV, where are the rest of the clubs? You know, I, I think in England you probably have a better, you have 10 teams that are capable of, of a reasonably good standard of football. Mm-hmm. So, you know, it, yeah, you, you love good days, bad days, but how do you measure it? Arsenal United was a, a fabulous game. It was, a very exciting. And a week later, you, you, you you cannot see one good thing in a game. It's unbelievable. Yeah. Yeah, yeah, it, it changes. Like, but then it's very technical as well, and technical. Sorry, you know, it's it's you know teams go out and they close down the other teams. They get tight. Uh, movements get harder. You know, they they play high or play low in the field, and and uh, it it can dominate what a game is, as you know. You know, and uh, with the managerial, managerial skills in the Premiership and the variable type of managers and backgrounds, you have a lot of tactics involved. De tactiek speelt een hele grote rol in Engeland. Ze zijn allemaal bang om te verliezen. Uh, ja, duidelijk. Who do you think will be uh, at the end the champion? I still think it's Manchester City. I really do. I think there's still something there. Leicester are what they're about five points clear. Tottenham Hotspur are having problems. They, well, last night they played uh, yeah, a weaker side. They're concentrating. I, I think they want to play in the European Championship next season, which is, which is you know, what they want to do. Uh, Manchester City, they have a game in hand, Henny, yeah. and I think they're about five or seven points out. And yeah, uh, Vincent Company is back. He'll he'll get the team up and going. Okay, he's one character, but a big character. And I feel they'll, um, they'll win in the end. Brian eh, gelooft dat Manchester City eh, op het eind toch de kampioen zal zijn. Hoewel Leicester natuurlijk nog steeds vijf punten voor staat. Maar Manchester City heeft een wedstrijd te goed. Die staat een wedstrijd achter. En ja, eh, misschien is, heeft Brian gelijk. Want het is wel een van de beter spelende ploegen. It's one of the better teams. Oh, it is, yeah. And also, Henny, I said to you a couple of weeks back... We're now at the last 10 games. This is where the nerves come in, where professionals stand up where the big manager stands up, you know. And Pellegrini is a big manager. He er zijn, er zijn tien wedstrijden te gaan. Dit is het moment dat de goede coaches, de goede spelers opstaan. En uh, Pellegrini noemt hij een, eh, een heel goede coach. Ja. Yeah. So, um, Chelsea didn't do too well during the week. Good. Terrible. Did it? Yeah, I watched that game. It was terrible. yeah, there's just some players they're not giving it hundred percent. You know, um, yeah, it'll be interesting what'll happen in Chelsea next season yeah. during the summer. But if you earn so much money by playing soccer and you don't yeah. do a thing on the field, it's it's a shame. Un unbelievable. And this guy Hazard, who is a fine player, a Belgium guy, he's exchanging jerseys at halftime. yeah, <laughs> yeah, yeah. yeah. yeah. I mean, what do you do in a situation like that? Where's his concentration? No interest, you know? Uh, and and, and uh, yeah, th- there must be some sort of sequence that if you don't play to standard, you don't get paid. There has to be something. As much as if you play well, you get a bonus, there has to be a negative side to something like that. This is a uh, very interesting point. Interessant yeah. punt, uh, punt brengt Brian naar voren. Als je niet presteert, zou je niet betaald moeten worden. Er zou voor, als je goed speelt en wint, een bonus moeten zijn. Maar als je niet uh, excelleert, als je niet goed speelt, als je niet je best doet, krijg je gewoon geen poen. Dat zou misschien de oplossing zijn. Dit will be maybe the, possibility to, to get it to a higher level, Brian. Yeah, yeah, yeah. They, they have to start looking at, at things like that. Um, um Hazard, it's obvious he wants out, you know. But it's ridiculous sort of It all it it, it also uh, prevents uh, match match fixing. Oh yeah, oh yeah, yeah. That's that's that's a big problem. I think I think we're just beginning to uh, get into that sort of situation between that now and and and uh, drug taking. You know, I think in the next couple of seasons we'll have um, big inquiries into football and those two subjects. Garrick yesterday with a stupid ball. Was it match match fix fixing? Sorry, say that again, please, Henny. at Manchester United. He gave the oh, ball yeah. to the forward. Is That's that right, match yeah, fixing? Yeah. yeah. <laughs> well. I know, I know what you mean, and we've seen games before like that. And the he, bought, he bought a new car. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. No, I, I, I, I, I, agree with you. you know? And the penalty the same, eh? What is yeah. the influence? Maybe the, the referee got a new house. You never know. Yeah, yeah, yeah. But like we could be questioning and questioning and questioning, but there has to be some degree of, um, yeah, you know, acceptance. Um, it's a possibility that he's got a new house. He might have even got two, one in the sun. <laughs> Mara, uh, yeah, but I, I think in the next few seasons, more, more the drug-related question. I think uh, uh, absolutely. Uh, it's now coming. We, we we got the bit there about the tennis player. Uh, wait till they get into the football <sighs> it, it, could be very interesting. It really could. Some of these guys, you look at their, their physique and their muscles, yeah. you're wondering, what's happening here? I know I'm absolutely win. sure it's also in soccer. Yeah, yeah, yeah. I think they've been covering it up for a while now, but yeah. now it's all going to come out in the flush, which is a good thing, of course. You know, we, we just have to get over it. Only it will be a, a big stain to the reputation of football. Uh, we now had FIFA and and and um, that carry on with uh, Blatter which yeah. is taking a lot of, of respect out of football. Let's go to the good thing, the competition this weekend. What is interesting? Well, what's interesting is Mr Van Gaal is out to West Ham in the FA Cup. Now, in reality, this is probably the last chance they have to win something. Um, Kus is, is in the same position. He's out to Everton, mm-hmm. again mm. in the FA Cup. Not easy. Two, two hard games. Uh -huh. Two hard games. Um, West Ham, good side, a new manager in there, Bilok. Ik Uh, I think he's a Croatian. Uh He's turning it around, you know. Voor de FA Cup twee interessante wedstrijden. United moet naar... Uh, United has to play. West Ham. West Ham United. And... Um, Chelsea out to Everton. Everton-Chelsea. Dat zijn natuurlijk interessante wedstrijden die hier aan staan te komen. What about the Dutchies? Um, who else is there? Ronald Koeman at Southampton. Mm -hmm. um, way to Stoke, Stoke and Nyside. And, and I'll, I'll, the last few weeks, you've been asking me about who's going to take the job from Louis Van Gaal. And I'm going to put a name to you. I'm going to say a guy called Mark Hughes. Who? He's Mark Hughes. He's manager of Stoke City. Uh-huh. Okay? He's an ex Manchester United player, ex Chelsea player, ex Barcelona player. Uh-huh. Very accomplished player. Then he proceeded to go into managers with Blackburn, Manchester City, and Wales. And everywhere he's went, he's accomplished quite a lot. Now, he's a Manchester United old, old guard, he's an old player, well respected there. This is the guy for me to take the Manchester United job. He has all the boxes ticked. One more time the name Mark Hughes we are going to wait Don't, if you are right or not. Yeah, yeah. I rarely start to make statements, as you know, Henny. Uh -huh. <laughs> but this one is my, is my. So Ronald Koeman is out to him in the Premiership. Um, yeah, if he gets if he gets a draw, he'd be doing well. Um, Southampton are are staggering. They're they're yeah they're having problems. You know. Mm-hmm. They, they, they seem to go on a run of five games, they win no problem, and then it goes bad for a couple of games, yeah. and it comes again. He's just not getting this continuity going. Thanks uh, very much, Brian. We are going to see it. Wel- you're more than welcome, Henny. Okay. Uh, till next week, you be good, okay? Okay, dokie. And uh, I speak with the Beach Boys. Wouldn't it be nice? it be nice als Willem van Hanegem zijn afspraak was nagekomen en hier had gezeten. Maar we gaan u toch een beetje Willem van Hanegum geven. Zijn column in het AD. Ajax won dik, PSV ook. Dit was alweer zo'n weekend waarin je tot de conclusie komt... dat de verschillen in de eredivisie te groot zijn. Ook zoiets. Feyenoord staat, na die slechte serie van negen wedstrijden, derde. Derde! Vandaag wil ik het daarom hebben over het sprookje van Leicester City. De verrassende koploper in Engeland. Ik word daar vrolijk van. Ik hoorde het verhaal over een man die aan het begin van het seizoen... in het gokkantoor 100 pond inzette op een kampioenschap van Leicester. Hij had daar uiteindelijk een godsvermogen aan kunnen verdienen... maar heeft het toch maar vast laten afkopen voor 45.000 pond. Ook een mooi bedrag. Ze hebben daar een aardige ploeg hoor, een hecht team... met een paar goede spelers. Die spits, Wardy, is een openbaring. Mares is ook een geweldige speler. En achterin heb je Hut... Daar hebben we veel om gelachen, want die is zo groot. Die heeft een club of vier, vijf gehad, maar die weet nu wat hij kan en niet kan. Opbouwen kan hij bijvoorbeeld niet, maar verdedigen wel. En naast hem staat Wes Morgan. Die kan ook niet opbouwen, maar hij vreet iedereen op. Nee, van die gasten win je bijna nooit een duel. En als je achterkomt, heb je echt een probleem. Want wat bankspelen heeft tegen die twee geen enkele zin. Je klopt ze niet in de lucht. Ik hoor mensen wel eens mopperen over de speelstijl van Leicester. Ze willen de bal niet, zeggen ze dan. Heb je ooit gehoord dat een voetballer de bal niet wil? Onzin dus. Wat is er mis met reactievoetbal? Ajax doet het tegenwoordig ook. Al dus Willem van Hanegem in het Algemeen Dagblad.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 Te doen dat iedere week met onze gasten. Maar helaas, die kwam niet. Maar hij was er wel deze plaats, Charles. Wat mooi. Ja, dankjewel. Is er nieuws? Eh, is er nieuws? Eh, over Sven bedoel je? Mm nou, nog niet echt. Hij, eh, ja, ja, hij is wel met van allerlei projecten bezig. Eh, eh, er staat, zijn plannen, en dat zal waarschijnlijk ook wel doorgaan... dat hij naar Amerika gaat. Naar Michael Garvin, dat is de schrijver van... nou, ik heb het al eerder in de uitzending verteld... allerlei hits van Jennifer Lopez en George Benson onder andere. En, en dan gaat hij, daar gaat hij een weekje of twee weken naartoe... om samen met die Michael Garvin te werken aan repertoire. Dus dat zou natuurlijk... ja, uh, hoe zeg je dat, een, eh, een hele opsteker zijn. Ja. Het is ontzettend mooi, hè, dit nummer. Het, moet, het zou eigenlijk gewoon nummer 1 moeten staan, vind ik. Ja, nou ja, ja dat is met alles zo. Je moet, je moet geluk hebben, je moet eh, de mensen achter je hebben die, die je steunen en die het je gunnen. En die het willen draaien op de nationale radio. Gelukkig kunnen wij eh, bij de lokale radio alvast een beetje voor, eh, voorwarmen. Maar, maar eh, dat is natuurlijk niet voldoende. Als Nederland het wil horen, dan, dan moet je dat op een nationale zender gaan krijgen. Zo is het nou eenmaal. Even een voetbalnieuwtje dan maar. Igor van Gelderen stopt als hoofdtrainer bij Sporting Almere. En dat is toch wel opmerkelijk nieuws. Zo aan het eind van de Watertoren Sport in het tweede uur op ZFM Zandvoort. Iedere week heerlijk sportverhalen. Thuis tegen Werder Bremen kan Arjan Robben morgen weer een stap dichter bij de Duitse titel komen. Komende week gloort tegen Juventus de kwartfinale van de Champions League... en daarna begint voor Oranje een interlandjaar dat eerherstel moet brengen. De druk staat er in deze fase volop, ja, zegt de aanvaller van Bayern. Maar daar geniet ik van. Ik zie John gaan stoppen, vond ik confronterend. Niets is meer zelfs vanzelfsprekend boven de 30. Arjen Robbe heeft het goed naar zijn zin deze week. Op de training draaide hij samen met Thomas Moele een doelpunt in elkaar... dat de mediatak van Beieren meteen op internet gooide onder de noemer doelpunt van het jaar. Ik heb hem gezien, het is het doelpunt van het jaar. Robbe kreeg complimenten voor zijn eerste optreden in een grote Duitse televisieshow... en het sparren is begonnen met de architect die zijn toekomstige huis in Groningen ontwerpt. Goed nieuws over Arjan Robbe. Jij had ook nog een eh, mooi nummer uitgezocht, Henny van Herman van Veen. Hè? Had, je, had je dat om een speciale reden gedaan? Dat had ik inderdaad om een speciale eh, reden gedaan. Want Willem van Hanegem zou vandaag hier zijn. Hij werd geboren in 1944. Hij was de zoon van de garnalenvisser Lo van Hanegem en Anna van Grol. Moeder Anna was geboren in Rochester in New York... in een familie van Nederlandse emigranten... die terug zouden willen keren naar Zeeuws-Vlaanderen. zeeuws zeeuws vlaanderen bij een geallieerd bombardement op Breskens op 11 september 1944... kwamen de vader van Willem, Lo, zijn broer Isaac en zijn zuster om het leven. Vandaar had ik deze plaat uitgezocht. Oké, zullen we hem even goed draaien? Ja, doe maar. Als Hitler toch de oorlog had gewonnen wat weinig had geschild met die V2. Hadden we dan nog levensmiddelen bonnen of viel de toestand achteraf best mee? We kwamen zonder een niet-Jood verklaring weer op normale wijze aan de poen. En er was geen verzekerde bewaring voor de zigeuners die geen mens iets doen. Er zou geen jood en geen zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen. En geen moeilijker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen. Of toch, het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten. Ach, dat valt wel mee. Er wordt zoveel beweerd. En we zouden het rustig daarbij kunnen laten. Want geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan. Als het net even anders was gegaan. Voor homoseksuelen streng verboden. Zou er te lezen staan op de cafés. Wat afweek van de norm, dat zou men doden. Men kocht Mercedes'en en BMW's. als heersers langs de weg te razen. Dat iedereen hun macht en welvaart zag. En het verzet was werk geweest van dwazen en Engeland verarmde met de dag. Wat zich verrijkte was de haat en rassen waar als het net even anders was gegaan. We weten allemaal dat Hitler heeft verloren. We zijn toen van de tirannie gered Maar zou ik anders ook een lied doen horen? Een bloed- en bodemlied of juist een van verzet? Zou er in zulke uitzichtsloze tijden Nog iets bestaan als hier en daar een sprang Van moed en hoop die boeken doet verspreiden. Jan Kampert en van Randwijk, Anne Frank. Zou dan het goede Wat een nummershow. Ja, prachtig. Ja, ik heb toch iets met die stem van Herman van Veen. Ik vind het prachtig. Gewoon de beste die we hebben. Ja, eh, hij... Eh, eh, ja, boekt ook overal waar hij komt succes, ook buiten de grenzen. Want hij is ook naar Amerika geweest en alles in Duitsland. toevallig de bassist waar wij mee werken, met Ruud Jansen... Uh-huh. die heeft jaren met hem getoerd. En die heeft ook op die eerste albums van hem de baspartij ingespeeld. Dus, ik ben vandaag zo vrolijk en zo. En opzij, opzij, opzij. En al die, eh, al die hits die hij gehad heeft. Ja, en, en die eh, heeft ons ook eh, verteld dat het een uiterst innemende man ook is. heel begaan met zijn medemuzikanten. Helemaal geen poeha. En ja, hele, hele aardige man. Nou, dat hoor je ook in zijn stem, vind ik. Nou, dat is het zeker hoor. Ja. ik woon in Frankrijk vlakbij hem. Eh, ja. Oh? ja. Ook oh, ik wist helemaal niet dat jij ook in, eh, in Frankrijk eh, een, vertrekje had. Vijf jaar. Oké. we gaan even voetbal doen. Ja. Deze jongen gaat een keer het oranje shirt dragen. En dan niet van Volendam, zei Timo Letchert laatst in het AD. De speler van FC Utrecht is weer een stap dichter bij dat wat hij wil... door zijn uitverkiezing in de voorselectie van Oranje. Die was nog verrassender eigenlijk dan die van Vincent Jansen... de spits van AZ, die nog maar kort geleden uitkwam in de Jupiler League. En ook Davy Plupper zit op een roze wolk. Eerst een fraai doelpunt tegen FC Groningen... en nu bij de kanshebbers om in actie te komen bij de oefeninterlands... tegen Frankrijk en Engeland van het eind van deze maand. Laatste wapenfeit van Bruno Martins Indy in Oranje... was een oliedomme rode kaart in september tegen IJsland. En daar kon het wel eens bij blijven. Zelfs met een aantal verdedigers geblesseerd... zit hij niet bij de eerste oranje selectie van 2016 van 28 man... Bij Porto kreeg hij trouwens afgelopen weekend ook weer rood. Ook Jeremy Lens is inmiddels een eind verwijderd van Oranje. Sinds hij PSV verliet voor de Oekraïne en later Engeland stagneert zijn loopbaan. En Elia zat een nacht in de cel en kreeg een boete van Feyenoord. En zo kom je niet graag in het nieuws en zeker niet in het, in het Nederlands elftal.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 underlined. I figured out the story. Back for Good, Take That. Eigenlijk eh, een nummer dat we draaien voor Jorginho Antonia. Want die mag weer meetrainen bij FC Groningen. De aanvaller is in genade aangenomen nadat hij excuses heeft gemaakt voor zijn wangedrag. De leiding zette Antonia in februari uit de selectie... omdat hij zich niet hield aan de omgangsvormen en gedragsregels. We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en vastgesteld dat er dingen niet goed zijn gegaan. Aldus technisch manager Peter Jeltema... Antonia heeft zijn excuses aangeboden en ons ervan overtuigd dat hij graag het team wil helpen. Hij sluit in eerste instantie aan bij de belofte. Steve McLaren, kent u hem nog? De oud-trainer van FC Twente. Die heeft volgens Sky Sports voor het laatst bij Newcastle United op de bank gezeten. De omroep meldt dat hij nog voor het duel van maandag met Leicester City moet wijken voor Rafael Benitez. De Spanjaard die werd ontslagen bij Real Madrid. De trainer van FC Twente mocht Newcastle voor bijna 100 miljoen euro versterken... maar staat toch voorlaatste in de Premier League. U luistert naar De Watertoren Sport met technicus Charles Duif... en die heeft prachtige muziek voor u. Nou, dit is eh, al oud hoor, Henny. Cliff Richards. All over now. <laughs> nee, nee it's, all over. <laughs> all over now, dat is de Stones. Ja, nou, die vind ik beter. Hoor. It's all over. cry. I just stop living when you said goodbye. It's all over. Didn't feel a thing. I just stop living. Couldn't stand the pain. Heather grows like leaves in September. Looks as fresh in spring. Love that warms like summer sun. Shouldn't die when winter summer sun shouldn't die when we're Ja, iets zal over. En eh, over een minuutje of negen, Henny, dan is het helemaal over met eh, deze aflevering van Watertoren Sport. Want zo hard gaat de tijd alweer. We zijn al bijna eh, bij de klok van 12 uur aangeland. negen minuten nog te gaan hoor. Dus we kunnen... één ding beloofd, dat je iets al Over Now van de Stones ook nog draait. Voor. Ja, dat ga ik helemaal natuurlijk Tuurlijk, voor je doen. niet natuurlijk nadat jij misschien nog iets te vertellen hebt. Ja, nog een paar berichtjes. Giorgio Cellini kan waarschijnlijk woensdag met Juventus tegen Bayern München uitkomen. De verdediger is bijna hersteld van een spierblessure. Voor je eigen publiek leek Juve lang kansloos in het eerste CL-duel met de Duitsers... maar de ploeg knokte zich terug tot 2-2, dus het wordt best spannend. Olderikering, Jan Olderikering gaat ervan uit dat hij eh, nu snel aangesteld wordt als hoofdtrainer ehm, bij uh, Galatasaray. En dat heeft te maken met het feit dat de ongediplomeerde Orhan Atik, die daar de coach is die mag het niet alleen doen. En ja, Jan Olderieke is natuurlijk uitstekend geschikt eh, om die plek in te nemen. Galatasaray speelt volgend weekend thuis in de derby tegen Fenerbahce. En dan Mustafa Saimak heeft na zeven maanden blessure leed voorzichtig de training hervat bij PSC Zwolle. Hij scheurde in juli een kruisband in zijn knie af... en hij staat dus weer op het veld. En dat is goed nieuws natuurlijk. Heb je hem voor me? is al over Ja Jazeker. Kom on. Eh, ja, daar gaan we. not Het it's over Nou, dat nou, was ook eh, bijna het geval met het koerhuis in de jaren 60. Uh, eh, <laughs> toen, ze, toen ze daarop traden. Lopen de stoelen <laughs> de stoelen door de zaal heen. Ben je, er, ben erbij geweest? nee, nee, nee, nee, nee, Dat niet. Helaas. Maar wel fan van de Rolling Stones. Ja, heel mooi. ja. Maria Sharapova's sponsor Head wil het contact ondanks haar positieve dopingtest verlengen. En dan hebben we het weer over meldonium. Andere sponsors van Sharapova namen juist afstand van de 28-jarige Russin. Horlogemerk TAG Heuer verbrak de banden... terwijl sportmerk Nike en autofabrikant Porsche... voorlopig niet met de vijfvoudig Grand Slam winnares willen worden geassocieerd. Eh, en Sharapova werd dus betrapt op meldonium, dat weten we. Vandaag dus de, wereld de wereldbekerfinale schaatsen in uh, Heerenveen. En daar zal natuurlijk veel met die Russen en over die Russen gesproken worden... Maar het is met de presentatie van de biografie van Bob de Jong... vanmiddag in Tialf het start zijn van een weekendje schaatskampioenen uitzwaaien. Want niet alleen de Jong, hij is inmiddels 39, hangt zijn ijzers aan de wilgen... Gisteren kondigden ook Wouter Oldeheuvel, 29, en Diana Valkenburg, 31, hun afscheids aan. Oldeheuvel kampt al een paar jaar met blessures en concludeert dat zijn lichaam klaar is met topsport. En Valkenburg mist al een paar seizoenen aansluiting met de wereldtop. Ook Margot Boer en Stefan Groothuis schaatsen hun laatste wedstrijd. Nou, dat is dan eigenlijk ook het laatste nieuws in onze watertorensport. De tomtom -tom van Willem van Hanegem werkte kennelijk niet. De tolweg Tina was niet te vinden. <laughs> Maar Charles Duis, die, eh, onze technicus, vond het. En we hadden heerlijke muziek, prachtige platen en leuk sportnieuws. Nou, hier eh, rest ons, uh, al onze luisteraars te danken voor het luisteren natuurlijk. En een heel eh, fijn weekend toe te wensen. Het ziet er goed uit, want het weer is, is Frans. dat ben jij natuurlijk hartstikke goed gewend daar. Ik vind het Zandvoort weer. <laughs> het is, jij vindt het Zandvoort weer?